Het is niet duidelijk of dat nu ook zal gebeuren. Modemerk Saint Laurent stopt vanaf volgend jaar met het gebruik van bont. Dat heeft het Franse moederbedrijf bekend. Ook het Italiaanse merk Brioni, dat onder meer onder hetzelfde moederbedrijf valt... zal geen bont meer in de collecties, collecties gebruiken. Eerder stopten andere grote merken zoals Gucci, Balenciaga en Calvin Klein ook met bont. En in Utrecht hebben honderden scholieren actie gevoerd voor het klimaat. Naast Nederland werd er ook in tientallen andere landen gedemonstreerd. Scholieren vinden dat regeringen te weinig doen tegen klimaatverandering. In Utrecht spijbelden veel jongeren een dagje om erbij te kunnen zijn. Ik heb heel hard gespijbeld. Ik had eh, vandaag negen lesuren heb ik allemaal geskipt. Ik moet eh, nu 18 eh, uur nablijven. Wij zitten op school voor onze ontwikkeling, voor onze toekomst, weet je. Maar daar hebben we helemaal niks aan als er geen toekomst meer voor ons over is om in te leven. De wereldwijde klimaatstaking is georganiseerd door Fridays for Future, de beweging beweging die ontstond na de stakingen van de Zweedse Greta Thunberg.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 Rock it, don't stop it. Everybody get on the floor. Break the party up, we about to get it on. Let me see ya one two step. I love it when ya one two step. Everybody one two step. We about to get it on. Just over the horizon. And through the glare of the setting sun, I can clearly see a celebration. A celebration of togetherness, a celebration of life. Once again, we will dance throughout the night and even through the sunrise. I can see it. Can you see it? I can feel it. Can you feel it? Can you see us singing along to our favorite songs with our hands raised high in the sky as if we were trying to catch an invisible vibe to take home?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 Honderden mensen zijn in Londen bij een waken voor basisschooldocent Sabrina Nessa van 28 jaar. Ook in Bristol